Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft de politie kunnen voorkomen dat er opnieuw een crypto-ondernemer werd ontvoerd. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De ontvoering was gepland in de omgeving van Nantes, maar de politie greep in voordat die kon worden uitgevoerd. De politie heeft de afgelopen dagen 24 mensen aangehouden in verband met de zaak en een eerdere zaak. De laatste tijd zijn verschillende mensen uit de cryptosector ontvoerd. Er was begin deze maand de vader van een cryptomiljonair in Parijs, het slachtoffer. In Suriname is een intentieverklaring getekend om een nieuwe coalitie te vormen. Dat meldt de nieuwssite Star News. Daarmee zouden zes Surinaamse partijen gaan samenwerken. Het is opvallend omdat er twee dagen na de verkiezingen nog geen officiële uitslag is... en er zelfs nog stemmen worden geteld. Ook is er een aantal hertellingen. Wel is duidelijk dat de Nationale Democratische Partij het grootst is geworden... onder leiding van Jennifer Simons. Daarna volgt al snel de vooruitstrevende hervormingspartij van de huidige president Santokki. De noodhulp van de afgelopen dag in Gaza is verre van vlekkeloos verlopen. Toen een omstreden hulporganisatie voedsel uitdeelde in Rafah in het zuiden... kwamen daar duizenden mensen op af en ontstond er een chaotische situatie. Het Israëlische leger heeft daarbij schoten gelost. Volgens getuigen werden Palestijnen die afweken van een bepaalde route door het leger beschoten. Trainer John Heitinga mag van Liverpool onderhandelen met Ajax. Dat meldt de Italiaanse sportjournalist Fabrizio Romano. Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer... na het vertrek van de Italiaan Francesco Varioli. Heitinga was afgelopen seizoen de assistent van coach Arne Slot bij Liverpool. Met die club werd het tweetal eerder deze maand landskampioen. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Ook overdag eerst wolken en regen.